12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Op Sicilië worden verkiezingen gehouden voor een nieuw parlement en voor een regionale president. 4,6 miljoen Sicilianen kunnen vandaag naar de stembus. De verkiezingen worden gezien als een graadmeter voor de landelijke verkiezingen in Italië volgend voorjaar. Peilingen duiden op een nek-aan-nek-race tussen het centrumrechtse kamp en de vijfsterren protestpartij. Die partij deed het lange tijd goed omdat veel Italianen de gevestigde politiek zat zijn... Dan zijn er de laatste tijd ook twijfels of de partij wel regeringsverantwoordelijkheid aan kan. De sociaal-democratische regeringspartij dreigt afgestraft te worden. De VS kan alleen met een grondoffensief de kernwapens van Noord-Korea vinden en uitschakelen. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Defensie op vragen van twee democratische congresleden. Ze zeggen dat uit het antwoord blijkt dat er geen goede militaire opties zijn. Daarom hebben ze president Trump opgeroepen geen provocerende opmerkingen over Noord-Korea meer te maken saudi arabië heeft maatregelen genomen tegen de corruptie in het land. Koning Salman heeft een anticorruptiecommissie in het leven geroepen. Die wordt geleid door zijn zoon. Kort na het instellen van die commissie zijn tientallen mensen opgepakt. Een van de arrestanten is oud-kroonprins Miteb, die het hoofd was van de Nationale Garde. Daaruit valt op te maken dat op de achtergrond ook een machtsstrijd speelt. De Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan is opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Vier vrouwen zeggen tegen een Zwitserse krant dat ze in hun tienerjaren door hem zijn misbruikt, toen hij hun leraar Frans was. Eerder deden twee Franse vrouwen aangifte tegen hem vanwege verkrachting. Tariq Ramadan deed die beschuldigingen af als een lastercampagne tegen hem. Hij wordt beschouwd als een invloedrijk man binnen de islamitische wereld in Europa. Het weer, overal zonnig, al blijft vanaf zee een bui mogelijk. Ongeveer 10 graden vandaag en ook de komende dagen zon bij zo'n 10 graden en mogelijk nachtvorst. En vanaf woensdag weer meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Delft en Rotterdam Airport 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 she told me luisteraars. U luistert naar twee uur van ZFM Jazz op deze mooie zondag, de 6e november alweer. We gaan eh, weer eh, ja, richting de winter, helaas. Eh, we, we, hebben de komende dagen trouwens, ondanks dat het dan erg koud wordt, heb ik me laten vertellen, hebben we wel een zonnetje erbij. Dus dat stemt dan weer something special, toch? Dat vindt Sonny Clark ook. is Sonny Clark, bracht u Something Special. Dat geldt ook voor eh, onze Robbie Williams. En die heeft het dan over Me and My Shadow. Hij doet dat op de manier zoals ook eh, ooit... Uh, ehm, weet ook weer, die, eh, Frank Sinatra natuurlijk. En Sammy Davis Jr. Die deden dat ook op een hele speciale manier. Robbie Williams gaat dat een beetje imiteren volgens mij. Johnny and Robbie. Youth, why are you talking like that?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 Life is gonna me and My Shadow, Robbie Williams. De Coltrane Quartet, die zorgen voor wat smoke on the water. Dum, dee, dum, dum, dee. time. Frank Zappa and the mothers were all the best place around. Some stupid with a flare gun burned the place to the ground. making our music there with a few red lights and a feet all beds. We make a place to stray, no matter what we get out of this. I know, I know we'll never forget. geven. Hè? Smoke on the water beetje zo'n dampig eh, geheel boven het water. Dan het zonnetje erop en dan op de achtergrond een molen. Hè? Daar kan je zulke mooie foto's van maken. Dat doe ik wel eens. Have you ever seen the rain trouwens? Dat eh, zingen we samen met Karin Souza. We doen het wel op een jazzy manier, want u luistert nog altijd naar ZFM Zandvoort Jazz. long luisteraars. Ik heb al eens een hele jazz-uitzending uh, gewijd aan al, uh, alleen maar uh, Beatle-muziek. Eh, maar dan jazzy gespeeld. Daar kwam ook A Hard Day's Night in voor. En dat werd toen gezongen en nog steeds door Deborah Dixon. Been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping the Lord. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money, buy your things. Yeah, and it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything That's why I love to come home Cause when I get you alone It's been a hard day's night. I should be sleeping like a lord. Night, gezongen door Deborah Dixon, onthoudt die naam. Smoke on the Water hebben we al gedraaid, dus ik ga, eh, die sla ik even over. Do you think I'm sexy? Wordt gezongen door Cassandra Beck. is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar lips. together. Now, hold on a minute before we go much further. Give me a dime so I can phone my mother. Take catch to cab to this high rise apartment. At last, he can tell her exactly what his heart meant. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. Come on, honey, tell me so. His heart's Oh, no. drum Cause at last he's got his girl but that ain't what they're thinking. Outside it's cold, misty, and it's raining. They got each other, neither one's complaining. He says, I'm sorry, but a mouth of milk and coffee. Never mind sugar, we can watch the early movie. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar lady. Think I'm Sexy, zo eh, wordt het eh, gespeld. Wordt werd, gezongen door, en wordt nog steeds gezongen denk ik ook, door Cassandra Beck. En het is natuurlijk een nummer wat u vooral kent van eh, niemand minder dan Rod Stewart. Canadian Sunset, dat kennen we van Andy Williams. Whoa. trail where your kiss filled me with thrill. A weekend in Canada, a change of scene was the most I bargained discovered you. And in your eyes I found a love that I couldn't ignore. Down, down came the sun. sunset from that day. Andy Williams, ja. Jammer dat de man niet meer leeft, want die had ook weer zo'n aparte stem. En uh, hij zong natuurlijk niet alleen maar jazzrepertoire, hij zong natuurlijk ook popmuziek. En eh, het was een groener, hij hoorde bij de groeners. In the Mood, dit is de Carnegie Hall Jazz Band. Carnegie Hall Jazzband met eh, In The Mood. Get Up, Stand Up, Dave Frozen, samen met Lee Rittenauer. kanten in de band van eh, Dave Grusin. En in dit geval ook samen met Lee Rittenauer. En het nummer heette Get Up en Stand Up. U kent natuurlijk Nina Simone nog wel. En eh, My Baby Just Cares For Me is natuurlijk een grote hit van haar geweest. Maar toen George Michael nog leefde, heeft hij dat ook gezongen. En eh, dat deed hij dan ook nog live. En daar heb ik een uitvoering van. Saturday. See your hands. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. He don't care High some places Elizabeth Taylor is an artist I can deal in Ricky Martin's smile Something he can't see My baby don't care, I won't know Ja, wat weer verschrikkelijk jammer dat die man ons ontvallen is. George Michael en eh, in de decembermaand, ja, vooral aan het eind van de decembermaand was hij uh, tig keer te horen op de radio natuurlijk met, eh, met zijn kersthit. we gaan verder naar de Swinging Safari en dat doen we met Burt Canford. Swinging Safari van uh, eh, Bert Camford was dat, eh, luisteraars. We gaan uh, bijna alweer naar het eind van de tweede uur van ZFM Jazz toe. Maar ik heb toch nog wel een paar lekkere werkjes voor u. Hoor. Like Paul Enka. It smells like teen spirits. Load up my guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my am worse at what I do best. And for this gift, I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito. Ja, ook eh, Paul Enka, natuurlijk een popzanger... die we allemaal kennen uit de jaren 60. Eh, die maakte een lekker een eh, zwingend album. En daar zong hij nu van... It looks like ten spirit. Ik kijk op mijn uh, spirituale klokje. En dat wijst nu 55 minuten en 14 seconden aan over 11. En dat betekent dat ja, om 12 uur sharp... om precies te zijn 59 minuten 45... dan komt... Ja, eh, het nieuwste weer in. En dan, moet ik dus afscheid van u nemen. Ik heb nog precies tijd voor één werkje. We moest even kijken dat dat wel iets is... wat natuurlijk ook een, dan de hele tijd opvult. En eh, dat is altijd eventjes een, eh, een afweging maken. En dat doe ik dit keer met een nummer van Toots Tielemans... en Kenny Warren. En het heet Sinatra Medley. Oftewel All The Way, All The Way. Ik neem afscheid van u luisteraars. Ik dank u allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft eh, nog een hele fijne zonnige zondag. Het is nou een buitje hier in Zandvoort. Maar eh, het gaat vast nog wel weer mooi worden vanmiddag. Dus geniet ervan. Tot de volgende keer wat mij betreft.